Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een middelbare school in Lelystad blijft vandaag dicht... nadat er online is gedreigd met een aanslag. Op Snapchat gaat een bericht rond waarin het gaat over een schietpartij en bommen. Er worden meerdere scholen in Almere en Lelystad genoemd. Volgens een directeur van een van die scholen worden er ook personen bedreigd. Je hoort een verslaggever van Omroep Flevoland. De politie die zegt er in ieder geval over dat ze bekend zijn met de situatie. Eh, en dat ze daar ook alert op zijn. Zo hebben ze onder meer uh, verscherpt toezicht ingezet rondom de scholen. Gisteravond ging er op Snap ook al een dreigbericht rond over scholen in Den Bosch. En afgelopen weekend was het al raak in Breda. Daarvoor is een minderjarig meisje uit België opgepakt. Bij het gebouw van de NOS in Hilversum wordt gedemonstreerd door pro-Palestijnse betogers. Drie demonstranten hebben zich aan elkaar vastgemaakt en liggen voor de ingang. Ook zijn ze op het dak geklommen om spandoeken op te hangen. Daarop is te lezen dat ze het niet eens zijn met de berichtgeving over de oorlog in Gaza. En als je denkt dat de ICT-afdeling van jouw werk er een zooitje van maakt... Nou, dan moet je maar eens gaan kijken bij de politie. Al tijden is er veel te doen over de afluistersystemen. Daarvan zijn er nu drie. Het eerste systeem is zo oud dat er geen onderdelen meer kunnen worden besteld. Daarom kwam er een opvolger, maar die doet het niet. Deze NRC-journalist vindt het een bizar verhaal. Omdat het gewoon, ja, le Lemo, een clusterfuck is. Ze hebben een nieuw systeem gekocht waar ze al 3,8 miljoen eh, aan besteed hebben bij het inhuren van externe ICT'ers om dat aan de praat te krijgen. En dat lukt maar niet. En het wordt nog gekker, want omdat het niet lukte om de boel aan de praat te krijgen... werd er in het geheim een nieuw derde systeem gekocht. Maar ook dat doet het niet. Het kreeg mogelijk nog een staartje, want de Tweede Kamer had gezegd... dat ze op de hoogte gehouden wilden worden en dat is niet gebeurd. Het weer nog een wisselend dagje vandaag met in het zuidoosten vrij veel wolken en af en toe buien. Op andere plekken is het droger en zijn er zeker vanmiddag ook opklaringen met behoorlijk wat zon bij 8 tot 10 graden.